Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Tilburg gaat spijt betuigen. Het heeft te maken met een voetbalfeest in zijn stad afgelopen donderdag. Op een plein bij het stadion kwamen honderden supporters samen om hun clubje Willem II aan te moedigen in de Europa League. Het was druk en er werd geen afstand gehouden. De Tilburgse burgemeester gaat daarom spijt betuigen in de gemeenteraad morgen, zei hij in het tv-programma Buitenhof. Naar de inwoners toe en zeker naar die inwoners toe die ook eh, vanuit hun professie of vanuit hun betrokkenheid, omdat ze mensen met een, eh, eh, een zwakke gezondheid hebben, de, de coronaregels zo niet laten naleven, ja, dat, dat raakt mij. En dat, als daar gevraagd wordt van hoe, hoe kijk je daar tegenaan, burgemeester, ja, daar heb ik spijt van. Dat hadden we anders moeten wegen. De burgemeester gaf zelf toestemming aan de supporters... omdat hij bang was dat ze anders op andere plekken feestjes zouden houden. Een onrustige nacht in het Noord-Hollandse Medemblik. Daar is een kroegbaas opgepakt nadat twee boa's in zijn zaak werden mishandeld, vastgehouden en met de dood werden bedreigd. De twee controleerden of het café zich aan de coronaregels hield. Maar toen de kroegbaas dat in de gaten kreeg, liep het flink uit de hand. Een mondkapjesmishandeling in de trein van Utrecht naar Den Bosch. Een vrouw deed haar kapje even omhoog om wat te drinken, maar dat pikte een reiziger niet. Hij trok haar aan de haren en sloeg en schopte er. De man is opgepakt. De Brabantse snoepfabriek Lonka bestaat dit weekend 100 jaar. In Roosendaal worden al jarenlang allemaal zoete dingen gemaakt... zoals Noga en snoep van karamel. En Arnie werkt al 52 jaar voor Lonka. Ze wordt al de Willy Wonka van de snoepfabriek genoemd. En ze voelt zich er dus helemaal thuis. Mijn collega's zijn eigenlijk gewoon een beetje familie van mij. kinderen, echt Maar dit is gewoon mijn familie. Zelf houdt ze ook van al het lekkers dat uit de fabriek komt. Mijn lievelingssnoepje, uh, eh, fudge. En dan alles wat je klaar zit. Nou, in december gaat Annie met pensioen. Krijg je het weer nog, de buien trekken weg. Vanmiddag is het overal droog. De zon kan zelfs even door de wolken heen piepen. 15 tot 18 graden wordt het, maar vanavond dan is er weer regen.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 Maar lopen door het hart van deze stad in de lente. Zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders dan voorheen. Liefie had dit gedacht, het is wit en zwart, we zijn helemaal alleen en zij geeft kleur aan de stad. En heb geen idee wat er met mij gebeurt als ze lacht. Ik mis kleur aan de stad zonder haar. Zonder haar over straat van de stad. Het maakt niet uit, niet uit waar. Op de terrassen aan het neuden, bij de dommen en aan de grachten. Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig. Maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mij, loopt ze in gedachten steeds voorbij. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders dan voorheen. Liefie op dit gedachte, dus hart, we zijn hele de witte Erasmusbrug, het park en hier naar Hooi. Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is hier mooi. Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april, is zij nog steeds alles wat ik wil.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 Your presence got me satisfied. Did you feel it too? There's no way to go. There's no escape from you. We play a waiting game, and you know my eyes are searching for you. For you, for you, for you.